Michel Koenen met het NOS-journaal. De jongen die vermoorde stond onder behandeling van een GGZ-instelling in Amersfoort. De instelling behandelt onder meer mensen met agressie of seksueel grensoverschrijdend gedrag. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd doet onderzoek, meldt Omroep Gelderland. Romy werd in juni gevonden in een sloot in Achterveld. Een paar dagen later werd de jongen van 14 uit Lunteren opgepakt. De twee zaten samen bij elkaar op school. De jongen is veroordeeld tot één jaar jeugdgevangenis en jeugd-TBS. De agenten die een voorwaardelijke celstraf kregen voor betrokkenheid bij de dood van Mitch Henriquez gaan in hoger beroep. Ze kunnen zich niet bij hun straf neerleggen en vinden dat ze moeten worden vrijgesproken, zeggen hun advocaten. Henriquez overleed nadat hij op een festival in Den Haag was aangehouden. Daarbij gebruikte een agent een neklem, sloeg een ander hem in het gezicht en werd pepperspray gebruikt. Bij een granaataanval op een militaire basis in Syrië zijn twee Russische militairen omgekomen. Zeven Russische vliegtuigen zijn vernietigd, meldt een Russische krant. Het Russische ministerie van Defensie ontkent dat de toestellen zijn vernietigd, maar bevestigt wel dat er een aanval van rebellen is geweest waarbij militairen zijn omgekomen. En de Duitse wielerploeg Sunweb gaat op eigen kosten extra dopingcontroles invoeren. Die worden uitgevoerd door de Nederlandse dopingautoriteit. Die gaat urine- en bloedtest doen voor de mannenploeg, de vrouwenploeg en de belofte. En de resultaten worden ook gedeeld met het Wereld Antidopingagentschap WADA... en komen in het bloedpaspoort van de renners. En volgens de dopingautoriteit is er geen kans op belangenverstrengeling... omdat de ploeg niet gaat bepalen wanneer de controles plaatsvinden. Het weer nog regenachtig. Vanavond meer regen en aan de kust gaat het flink waaien.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 could. ZFM. Once you fly, you'll be free. op internet. www.zfmzandvoort.nl love somebody, set them free. That's it is with me. But you know I'll always come back. And then she kisses me. And somewhere I hear a door slam.